met het NOS-journaal. De buitenlandse zaken heeft uitgehaald naar president Trump. In de algemene vergadering van de VN noemde hij Trump een geestelijk gestoorde man met grootheidswaan. Ri dreigde dat Noord-Korea tot meedogenloze actie overgaat als de VS zijn land bedreigt. Kort voor de toespraak liet de Amerikaanse luchtmacht een staaltje machtsvertoon zien. Bommenwerpers en jachtvliegtuigen vlogen langs de Noord-Koreaanse kust. Het terminaal zieke jongetje Amir is weer samen met zijn ouders. De jongen van tien werd op last van de rechter uit huis geplaatst... omdat het asielzoekerscentrum waar hij met zijn ouders woonde... niet de nodige hulp kon geven. Amir heeft niet lang meer te leven. Hij werd gisteren opgenomen in het UMCG in Groningen. Zijn ouders, die in het AZC in Emmen wonen... zitten nu in het Ronald McDonald-huis in de buurt. De Amerikaanse soulzanger Charles Bradley is overleden. Hij trad een groot deel van zijn leven vooral op als James Brown-imitator... totdat hij op zijn 62ste doorbrak met zijn eigen muziek. Zijn plaat No Time for Dreaming kwam uit in 2011... en werd door Rolling Stone uitgeroepen tot een van de 50 beste albums van dat jaar. Vorig jaar stond Bradley nog op het North Sea Jazz Festival. In december zou hij weer naar Nederland komen voor een reeks concerten... Vorig jaar werd kanker bij de zanger ontdekt. Charles Bradley is 68 jaar geworden. Een bijzonder moment in het tennis. Roger Federer en Rafael Nadal stonden als dubbelpartners op de baan. De nummer 1 en 2 van de wereld speelden vanavond voor het eerst samen aan één kant van het net als Team Europa in de Lever Cup. In Praag versloegen ze Sam Querrey en Jack Sock van Team Wereld. De Lever Cup wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Het toernooi duurt drie dagen Tennissers uit Europa gaan de strijd aan met collega's uit de rest van de wereld. Team Europa staat nu met 9-3 voor. Het weer droog met brede opklaringen, minima vannacht tot een graad of 4 en kans op dichte mist. In de loop van de ochtend zonnig, maar in het oosten wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden.